ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. De Portugese politie weet wie alle 16 slachtoffers zijn van het tramongeluk. Het gaat om vijf Portugezen en elf mensen uit het buitenland. Het gaat om Britten, Zuid-Koreanen, Fransen, Canadezen, Amerikanen, Zwitsers en Oekraïners. Er werd al gedacht dat er veel toeristen onder de slachtoffers zouden zijn... omdat het ongeluk was met een kabeltram die erg populair is bij toeristen die een bezoekje brengen aan Lissabon. Volgens correspondent Miral de Bruyne rijden die trams voorlopig niet. Ja, die trams die zie je hier vooral op de stelste stukken. Ehm, en dat zijn natuurlijk de stukken die mensen het, eh, ja, niet graag lopen. Ehm, dus dat zijn ook niet de trammetjes die alleen een toeristische attractie zijn... maar ja, ook waar inwoners gebruik van maken. Dus eh, ze zullen er vast eh, alles aan doen om die zo snel mogelijk ook weer te kunnen gaan gebruiken. Van de 21 gewonden zijn er vijf nog slecht aan toe. De politie in Rotterdam heeft drie mensen opgepakt die langs de deuren gingen om geld op te halen voor het goede doel. Vraag je je af waarom? Nou, dat goede doel waren ze zelf. Ze collecteerden voor een niet bestaand goed doel en verdienden zo honderdduizenden euro's. De drie zouden ook kinderen hebben ingezet om langs de deuren te gaan. En het is een bijzonder gezicht. Een man die heel Europa doorgefietst is met een boom achterop zijn fiets. Het is een kunstenaar. Hij maakte een tocht van 5000 kilometer door negen landen, ook door de bergen. Ja, dat was best pittig ook. Waarom? We moeten met z'n allen veel beter zorgen voor die aarde. Want er is er, er is er maar eentje van, die is zo uniek. Dus laten we nou op onze verjaardag een boom planten, is het idee. En als iedereen dat nou doet... en over 100 jaar zijn die bomen die we nu planten allemaal groot. En dan is het onderdeel van ook nog eens een heel groot landschapskunstwerk. In Zeeland reageren mensen verbaasd en willen ze weten weten wat hij nou precies doet? Nou, hij deelt ook boompjes uit. Elk dorp zou zijn eigen verjaardagsbos moeten krijgen. En als veel mensen meedoen, kan, die echt, kan het echt wat worden, denkt hij. Het weer, steeds meer wolken. Er kan ook een buitje vallen. Het is maximaal 21 graden. Vanavond is het droog en dan een graadje of 10. Dit weekend flink wat zon. Morgen wordt het dan zo'n 23 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd hier en daar wat vertraging, al wordt het nu wel druk op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Bos en Lommer en Durgerdam een lange file van 17 kilometer. Vertraging 20 minuten. Verder eigenlijk geen files die boven de 5 tot 10 minuten uitkomen.